1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er zijn 13 mensen om het leven gekomen. 31 passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Palm Springs in het zuiden van de staat. De bus botste op een vrachtwagen, waarschijnlijk toen die vaart had geminderd vanwege werkzaamheden. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het is opnieuw onrustig in het vluchtelingenkamp in Calais. Er zijn brandjes ontstaan en relletjes uitgebroken. Agenten zouden met stenen zijn bekogeld, waarop de politie traangas inzette. Ook de afgelopen nacht was het al onrustig in het kamp. Er zitten naar schatting 6.000 tot 10.000 vluchtelingen. Morgen willen de Franse autoriteiten het kamp ontruimen. De bewoners zullen worden ondergebracht in opvangcentra op andere plekken in Frankrijk. Koerdische troepen hebben opnieuw succes geboekt in hun opmars naar Mosul. Ze zeggen dat ze de Iraakse stad Bashika hebben heroverd op islamitische staat. De stad ligt niet ver van Mosul, dat in handen is van IS. De Koerden kregen bij de herovering van Bashika hulp van het Turkse leger. Bij een aanrijding op de N36 gisteravond bij Vriezenveen zijn drie mensen omgekomen. Een auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een andere auto. De slachtoffers zijn een man van 70 uit Schuine Sloot, een vrouw van 62 uit Almelo en een man van 58 uit Appelscha. Een vrouw van 56 uit Appelscha die bij hem in de auto zat raakte zwaar gewond. En Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Amerika. De Nederlandse Formule 1-coureur zette zijn wagen in Austin, Texas... in de 32e ronde naast de baan vanwege technische problemen. Hij reed toen op de zesde positie. Lewis Hamilton was uiteindelijk de snelste in Austin... voor zijn teamgenoot Nico Rosberg en Daniel Ricciardo. Rosberg blijft eerste in de stand om het wereldkampioenschap. Het weer. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. Later op de dag wordt het overal droog. Het wordt ongeveer 10 graden morgen.